7 uur. De Renate Kok met het NOS Journaal. De politieactie in Beverwijk naar ondergronds bankieren... heeft tot nu toe 150.000 euro aan cashgeld opgeleverd. Op een bedrijventerrein worden 50 bedrijven onderzocht... waarvan het merendeel belwinkels. De politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de FIOD... hebben computers en administratie in beslag genomen. Het onderzoek naar de belwinkels zal ook vanavond nog verder gaan. Belwinkels worden door criminelen vaak gebruikt als dekmantel. Vier van de bedrijven zijn formeel verdacht de overige bedrijven zijn vooral doorzocht om bewijsmateriaal te verzamelen. De Gezondheidsraad gaat onderzoek doen naar een norm voor ultrafijnstof. Staatssecretaris Van Veldhoven zei dat vanmiddag in een debat met de Tweede Kamer. Internationaal bestaat er nu geen norm voor. De Kamer maakt zich ernstig zorgen over toenemende problemen door ultrafijnstof. Vooral mensen met hart- en longproblemen zijn er gevoelig voor. Volgens het Longfonds overlijden jaarlijks zeker 11.000 mensen vroegtijdig door fijnstof of stikstofdioxide. De Keniaanse politie heeft een tweede verdachte opgepakt... in verband met de verdwijning van oud-Philips-topman Top Cohen. Volgens de Telegraaf gaat het om een vriend van Cohens echtgenote. Zij werd twee weken geleden al gearresteerd... en is eh, vandaag voor de rechtbank in Nairobi aangeklaagd voor moord. Volgens de rechter zijn er genoeg aanwijzingen... dat ze betrokken is bij de verdwijning van haar man. Top Cohen is half juli voor het laatst gezien bij zijn woning in Nairobi. Sindsdien is hij spoorloos. Volgens zijn familie waren Cohen en zijn echtgenote in een vechtscheiding beland. Zijn vrouw ontkent elke betrokkenheid en zegt dat Cohen depressief was... en medische hulp zocht in Thailand. Verspreid over het land hebben mensen vanmiddag melding gemaakt van een meteoor. Volgens Weerplaza is de vuurbal onder meer gezien in Sittard, Lelystad, Zwolle, Leidsendam en Groningen. Ook bij een internationaal meldpunt zijn er veel berichten binnengekomen. De meteoor werd rond tien voor drie gespot. Vermoedelijk was hij enkele centimeters tot enkele decimeters groot. Het weer vanavond neemt de bewolking toe, kan er wat regen vallen. Morgen ook eerst nog een enkele bui. Later wordt het dan droog met zonnige perioden en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op nagenoeg alle wegen was de spits weer voorbij. Maar een ongeluk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort veroorzaakt nu veel vertraging. Tussen Muiden en Naarden is de rijbaan dicht.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 Hey. pasión Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quito dolor Vamos a juntar la luna y e el sol Súbame la radio, que está mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quito dolor Vamos a juntar la luna y e el sol Súbame la radio, que está mi canción Que está mi canción, que está mi canción Que está mi canción no guest list.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 Er stond een schuif open. Eh, dat had allemaal eh, te maken met straks de gast die vanavond hierop treedt. David Blinko. Er stond een stond het hengeltje open. Dus ja, daaraan krijg je dat uh, wat, uh, wat eh, bij de live muziek iets misgaat.